Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een aanval op een overheidsgebouw in de Afghaanse stad Jalalabad... zijn zeker vier mensen omgekomen. Twintig mensen raakten gewond. Een aanvaller zou zichzelf hebben opgeblazen bij het hek van het overheidsgebouw. Daarna renden gewapende mannen naar binnen en waren er nog twee explosies. Daarna volgde een schotenwisseling tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de aanval aanvallers. Er zou nog steeds worden geschoten in het gebouw. De dader van de aanslag gisteravond in Parijs zou een in Tsjetsjenië geboren man zijn van ongeveer 20 jaar oud. Zijn beide ouders zouden zijn aangehouden voor verhoor. De dader stak gisteravond in de buurt van de opera met een mes in op voorbijgangers, terwijl hij volgens omstanders alau Akbar riep. Een man van 29 overleed aan zijn verwondingen. Vier mensen raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Na de steekpartij rende de dader door een drukke winkelstraat en probeerde hij meer mensen neer te steken en dat leidde tot grote paniek. Uiteindelijk werd hij door agenten doodgeschoten. De politie in Os heeft zeven mannen aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Na een aanrijding, waarbij gisteravond twee auto's betrokken waren, stapten de zeven inzittenden uit en vielen er over en weer klappen. Ook liepen twee mannen steekwonden op. Toen agenten aankwamen bij de plaats van de aanrijding troffen ze drie mannen bij hun auto aan. De andere auto met vier mannen was weggereden, maar de politie wist hen te achterhalen. In Dubai woedt brand in een woontoren. De brandweer probeert het vuur te bestrijden terwijl er een zandstorm door de stad raast. Volgens het staatspersbureau hebben alle bewoners het gebouw verlaten en zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het weer vooral in het zuiden bewolkt met buien. Daar wordt het maximaal 18 graden. In het noordoosten eerst nog droog en zonnig en mogelijk 25 graden. Maar ook daar later vandaag buien met kans op hagel, onweer en windstoten.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 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Somewhere deep inside Something's got a hold on you And it's pushing me aside See it stretch on forever and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon.